Joran zit inmiddels in Chili vast vanwege een moord in Peru op een 21-jarige vrouw. Hij wordt waarschijnlijk door Chili de grens overgezet. De man die gisteren een rechter en een griffier doodschoot in het Paleis van Justitie in Brussel is opgepakt. De politie overmeesterde hem in een park in Brussel. Volgens de VRT is het een Iranier van 47 die naar eigen zeggen jarenlang was getergd door de rechter. Hij heeft haar uit wraak doodgeschoten. In de Golf van Mexico is een kap geplaatst op het olielek. Op de kap moet nu een pijp komen waarmee de olie wordt afgevoerd naar tankers. Volgens oliemaatschappij BP moet vandaag duidelijk worden of de olie niet meer weglekt. Een groep jongeren heeft op het station van Meersen in Zuid-Limburg een conducteur mishandeld. De man moest in het ziekenhuis worden behandeld voor een beenbreuk. De vier jongeren kregen waarschijnlijk ruzie met de conducteur omdat ze geen treinkaartje hadden. Twee jongens van 17 en 18 zijn opgepakt. Een meisje is vrijgelaten en naar een derde jongen wordt nog gezocht. Bij een brand in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn meer dan 100 mensen omgekomen. De brand ontstond in het dichtbebouwde gedeelte van de stad toen een transformatorhuisje ontplofte. Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, omdat hulpdiensten de getroffen wijk moeilijk kunnen bereiken. In de serie oefenwedstrijden voor het WK voetbal in Zuid-Afrika heeft Italië verloren van Mexico. De regerend wereldkampioen verloor met 2-1. Het Nederlands elftal speelt nog één oefenwedstrijd voordat het afreist naar Zuid-Afrika. Morgen ontmoet Oranje Hongarije in Amsterdam. Tot besluit het weer. Hier en daar een mistbank en vanmiddag wordt het maximaal 25 graden. Zaterdag nog iets warmer.